Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groot deel van de Nederlanders zit niet te wachten op een vaccinatieplicht. 36% is voor een verplichte prik, 43% is tegen, de rest weet het niet. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de NOS. Jonge mensen zijn vaker tegen zo'n prikplicht dan ouderen. In Oostenrijk en Griekenland hebben ze een vaccinatieplicht aangekondigd. Je kunt daar boetes krijgen als je geen prik haalt. En ook de Duitse regering wil het invoeren. Prinses Amalia heeft voor het eerst een toespraak gegeven bij de Raad van State. Dat zijn de belangrijkste adviseurs van de overheid. Nu Amalia 18 is geworden, zit ze officieel in die raad. Ze zei dat ze nog veel moet leren. Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter. Prinses Amalia zei ook dat ze na haar tussenjaar waar ze nu in zit... eerst gaat studeren en pas daarna echt gaat meevergaderen bij de Raad van State. De politie heeft gisteravond in Den Haag een jongen van 12 opgepakt met een heel groot mes op zak. De jongen werd gefouilleerd, want vlak daarvoor had iemand de politie gebeld die zei dat hij werd bedreigd. En goed nieuws voor vrachtwagenchauffeurs. Want op verschillende plekken kunnen die na vijf uur weer een broodje bal scoren... en die nu ook opeten in een restaurant. Vanwege de coronaregels konden chauffeurs alleen maaltijden afhalen... maar die moesten ze dan opeten in hun cabine. Onmenselijk vond dit wegrestaurant in Venlo. Kijk, je kan wel een maaltijd afhalen en in de vrachtwagen weer gaan zitten... maar het moment van afschakelen en rust heb je dan niet. Dan ben je eigenlijk ja, 24-7 dan met je werk bezig. Als je dan ook nog in de vrachtwagen eh, moet eten. Dus wij vinden dat eigenlijk een soort van eh, onmenselijk. Nu mogen chauffeurs hun warme prakkie dus lekker opeten in het restaurant. Wel zijn er strenge controles om te voorkomen dat automobilisten in de wegrestaurants gaan zitten. Vrachtwagenchauffeurs moeten bijvoorbeeld hun groot rijbewijs laten zien. Het weer vanaf het einde van de avond tot en met halverwege morgenochtend... kan het in het noordoosten en oosten glad worden. De temperatuur daalt dan tot rond het vriespunt. Morgen overdag best veel wolken en kans op een bui. Het wordt 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is nog weinig aan de hand onderweg. Alleen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je een kleine 10 minuten vertraging tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen.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 36% is voor, 43% is tegen... en de rest staat er neutraal tegenover of weet het niet. Dat komt naar voren uit een onderzoek van INO Research in opdracht van NOS. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen ruim 18.000 nieuwe positieve tests gemeld, bijna evenveel als gisteren. In de ziekenhuis is de bezetting nagenoeg gelijk gebleven. Kroonprinses Amalia, die gisteren 18 werd, is vanmiddag geïntroduceerd bij de Raad van State. Het idee is dat ze daar de komende jaren het nodige leert over het staatsbestuur. Het weer vanavond opklaring en droog. Langs de westkust vannacht een enkele bui. Temperatuur daalt landinwaarts tot rond het vriespunt. Morgen meer bewolking, enkele buien en dan 4 tot 7 graden. C-A- laat mij dan been surrender cigarette my hump, uh-huh, my hump, uh-huh, my hump, uh-huh.